1 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het hulpschip Alan Koerdi met 65 migranten aan boord... krijgt geen toestemming om de haven van Malta binnen te varen. Het schip was op weg naar het Italiaanse eiland Lampedusa... maar is daar niet welkom. Het is doorgevaren naar Malta, maar daar is het ook niet welkom. De hulporganisatie van wie het schip is hoopt dat Malta alsnog toestemming geeft... omdat Duitsland een deel van de migranten wil opnemen. In Beverwijk is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een poging hem te ontvoeren. Volgens getuigen werd daarbij ook geschoten. Op straat zijn wapens gevonden. De man was uit een woning gehaald en weggevoerd in een busje. De politie zette de achtervolging in en het slachtoffer werd uit de bestelbus gegooid. Kort daarna werden de ontvoerders aangehouden. Het motief voor de ontvoering is nog niet duidelijk. Iran gaat weer meer uranium verrijken. Dat is in strijd met de atoomdeal die het land in 2015 sloot met het Westen. Iran zegt nog steeds te willen praten om het akkoord te redden. De VS trok zich vorig jaar terug uit het akkoord en heeft de sancties tegen Iran verscherpt. Het land staat daardoor onder grote economische en politieke druk... en wil dat Europa de gevolgen van de Amerikaanse sancties verzacht. Verrijkt uranium kan gebruikt worden in kernreactoren, maar ook in kernwapens. De politie in Gelderland is op zoek naar een jonge vrouw... die vermist wordt in de omgeving van het dorp Oene bij Epe. De 18-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het laatst gezien... toen ze rond 4 uur naar huis ging na een feestje. Gistermiddag verscheen ze niet op haar werk, wat ongebruikelijk is. De politie spreekt mede daardoor van een urgente vermissing. Een burgernetmelding heeft nog niets opgeleverd. De Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Hij is in New York aangehouden nadat hij met zijn privévliegtuig was teruggekeerd uit Europa. Jaren geleden kreeg Epstein een jaar celstraf... omdat hij tientallen kwetsbare meisjes had betaald in ruil voor seks. Het is nog niet duidelijk waarvan Epstein nu precies wordt beschuldigd. Het weer zon en wolkenvelden. Het wordt 17 tot 22 graden.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 Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. moest vertellen Dat haar papi rende na de laatste trein Maar ze kon niet weten dat ik ook voorgoed zou gaan Rijntje verder rende zij weer achter mij Ze snikte, papi loopt toch niet zo snel Papi loopt toch niet zo snel op mijn arm en ging naar huis terug. Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van mijn kind. Wat gebeurd is, dat vergeet ik liever vlug. Hoe ze snikte, papi loopt toch niet zo snel. Papi loopt donde quiera hacemos a tu manera. De Puerto Rico a Cartagena.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 Seasons they will change, life will make you grow, death can make you hard, hard, hard. Everything is temporary, everything will slide. Love will never die, die. www.zfmzandvoort.nl still 6.9 106.9 ZFM We go together Better than birds of a feather You and me looking for all the subliminal things no one knows about you, about you, about you, Making the typical me break my typical rules.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 De meeste trio's doen het met z'n drieën. En tegenlegers doen het zwaar Spoten en homofielen doen het met hun poten En keukenmeiden doen het met gegil. Kampeerders doen het in een tent, gemengde koren doen het met z'n allen.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 Maar nu eerst het NOS nieuws van...